Michel Koenen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander hoopt dat Nederland en Suriname als volwassen landen... samen aan een gelijkwaardige relatie kunnen werken. Dat zei hij op de afsluiting van het driedaagse staatsbezoek. Die was op de residentie van de Nederlandse ambassadeur. De koning zei dat Nederland en Suriname vier eeuwen achter ons laten... en dat we nu moeten werken aan de volgende vier eeuwen... Eerder op de dag maakten Willem-Alexander en Maxima nog een boottocht over de Suriname-rivier... naar een voormalige plantage. Daar zei de koning blij te zijn dat de excuses over het slavernijverleden zijn ervaard... en dat we zijn vergeven. Het lijkt erop dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil toestaan dat wetenschappers menselijke embryo's mogen kweken voor onderzoek. Dat zou stellen kunnen helpen die het nu niet lukt om zwanger te worden, ondanks IVF. Een paar maanden geleden werd het voorstel van D66 en VVD ook al besproken. Toen was er nog veel weerstand, vooral van de christelijke partijen en NSC. Die partij zit nu niet meer in de Kamer. Het CDA staat inmiddels onder strenge voorwaarden open voor verruiming van de mogelijkheden. Israël en Libanon hebben voor het eerst in decennia direct met elkaar gesproken. Het overleg op het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht ging over het broze bestand tussen Hezbollah en Israël. Ook is er gepraat over eventuele economische samenwerking op de lange termijn. volgens Israël zijn er afspraken gemaakt over vervolggesprekken. En pakketjes uit China worden begin volgend jaar een stuk duurder... blijkt uit een conceptwetsvoorstel van het demissionaire kabinet. Voor bestellingen van buiten de EU komt er een toeslag van 2 euro per product.